Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse bedrijven vinden dat hun klimaatplannen al ambitieus genoeg zijn. Gisteren presenteerde de VN een alarmerend rapport over klimaatverandering. Die gaat zo snel dat we vaker extreem weer krijgen, ook in Nederland. Maar Nederlandse bedrijven vinden dat ze al genoeg doen voor het klimaat. Je hoort verslaggever Eva Wiesing. We hebben de vijf bedrijven met de grootste CO2-uitstoot gebeld... met de vraag of het bestuur na het rapport van gisteren in spoedzitting bijeen is gekomen om de klimaatplannen aan te scherpen? Het antwoord is nee. Shell wil het rapport eerst goed bestuderen en de andere bedrijven zeggen dat ze al heel ambitieuze plannen hebben. Tata Steel in IJmuiden stoot de meeste CO2 van alle bedrijven in Nederland uit. Het staalbedrijf draait op kolen en zegt nog dit jaar met een oplossing te komen om de uitstoot te verminderen. Door een groot datalek liggen de gegevens van tienduizenden gepensioneerde KLM-medewerkers op straat. Criminelen hebben bij een pensioenfonds de namen, bankrekeningnummers en pensioengegevens van ongeveer 31.000 mensen in handen gekregen. Inmiddels is het lek gedicht. Scheveningen is klaar met racende auto's en scheurende motoren over de boulevard. Mensen die in de buurt wonen klagen over geluidsoverlast en daarom worden er slagbomen neergezet. Eind deze maand gaan ze omlaag. Dan kunnen er s'avonds en s'nachts geen auto's meer over de boulevard. En misschien wel de transfer van het jaar is rond. Lionel Messi maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Messi kwam vanmiddag met zijn gezin aan op het vliegveld van Parijs... waar honderden fans hem op stonden te wachten. Messi! Volgens Franse media tekent de voetballer voor minstens twee jaar bij de club... en krijgt hij ongeveer 35 miljoen euro per jaar op zijn bankrekening gestort. Het weer nog. De meeste buien verdwijnen vanavond. Vannacht kan het wat mistig zijn. Morgen droog en zonnig. Alleen in het noordoosten een bui. Het wordt 21 tot 24 graden.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 And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it But baby butterflies when I reach for you. and you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like I'd get down on my knees for you.